President Obama vindt het project te duur. Het ligt volgens hem bovendien achter op schema en is niet innovatief genoeg. Obama wil het geld voor het project aan andere zaken besteden, zoals onderwijs en onderzoek. Het maandprogramma Constellation is in 2003 gepresenteerd door Obama's voorganger Bush... als voorloper van bemande missies naar Mars halverwege deze eeuw. Met het NASA-project was ruim 100 miljard dollar gemoeid. 9 miljard daarvan is al uitgegeven. Een adviescommissie kwam eind vorig jaar al tot de conclusie dat Constellation grotendeels een herhaling zou worden van het Apollo-programma uit de jaren 60 congres moet zich nog wel uitspreken over het voornemen van Obama om het maanprogramma te schrappen. Somalische piraten hebben een vorig jaar gekaapt Grieks vrachtschip laten gaan. De 22 bemanningsleden zijn ongedeerd vrijgelaten. De eigenaar van het Griekse schip zegt dat er losgeld is betaald, maar wilde niet zeggen hoeveel. Het schip werd begin november gekaapt in de Golf van Aden bij Somalië. Het is nu onderweg naar Mombasa in Kenia. Somalische piraten hebben vorig jaar bijna 50 vrachtschepen gekaapt. Naar schatting worden er nog 200 bemanningsleden door piraten vastgehouden. Nederland heeft interesse in een gestolen cd uit Duitsland... met gegevens over zwartspaarders in Zwitserland. Staatssecretaris De Jager van Financiën wil de gegevens die voor Nederland interessant zijn... graag in handen krijgen. Daarom heeft hij de Belastingdienst en de opsporingsdienst VOTCD e opdracht gegeven de cd op te vragen. De Duitse regering heeft de cd aangeboden gekregen van een oud-medewerker van een Zwitserse bank. De regering Merkel overweegt om het gestolen schijfje te kopen, mogelijk voor enkele miljoenen. De informatie over zwarte spaarrekeningen zou de Duitse fiscus tientallen miljoenen kunnen opleveren. Het weer opklaringen, vannacht vriest het licht, later meer bewolking. In de ochtend gaat het regenen, het is dan 4 graden.